12 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Het medisch centrum Leeuwarden is slachtoffer geworden van een cyberaanval. Uit voorzorg heeft het ziekenhuis de computerverbinding met de buitenwereld stilgelegd. Daardoor kunnen er geen gegevens worden uitgewisseld met andere ziekenhuizen. Ook kunnen patiënten tijdelijk niet bij hun medische dossiers. Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden... hebben op het laatste moment bewijsstukken toegevoegd... voor de impeachmentprocedure tegen president Trump. Bij het nieuwe bewijsmateriaal zit onder meer een brief van Trumps advocaat Giuliani... die vraagt om een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky. Dat zou zijn gebeurd met medeweten en toestemming van de president. De ontmoeting is van belang omdat de impeachmentzaak draait om de vraag of Trump Zelensky heeft aangezet om een onderzoek te beginnen naar zijn rivaal Joe Biden. De Franse president Macron heeft zich voor het eerst nadrukkelijk uitgesproken... tegen politiegeweld bij de aanhoudende protesten in zijn land. Volgens Macron is er onacceptabel geweld gebruikt door agenten. Eergisteren zei minister Castaner van Binnenlandse Zaken al... dat de eer van de politie op het spel staat. En de aanleiding van de draai van de regering zou een reeks recente incidenten zijn. Zo overleed twee weken geleden een man na een aanhouding... Leden van Gele Hesjes, de beweging die wekelijks de straat op gaat in Frankrijk... zeggen al langer dat de politie bij protesten straffeloos geweld toepast. En de man van 48 die gisteravond zwaar gewond raakte... bij een brand in een zorginstelling in Hoorn in de kop van Noord-Holland... is aan zijn verwondingen bezweken. Hij werd nog opgenomen in het ziekenhuis, maar daar overleed hij vannacht. De politie onderzoekt nog hoe de brand in Hoorn is ontstaan. Het weer nog, vooral in het oosten af en toe zon. Het blijft ronduit zacht met maximaal 10 graden en het waait stevig. Vanmiddag trekken er stevige regenbuien van west naar oost. Morgen soms wat zon, droog en dan 8 tot 11 graden. Het blijft stevig waaien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de N202 IJmuiden richting Amsterdam is bij Spaarndam de brug versperd voor het verkeer door technische problemen. Tot zover de verkeersinformatie.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 We zijn weer terug na een eh, lekkere kerstvakantie. Ja, veel winter was het niet. Het was niet echt koud, maar toch even lekker ertussenuit. En dit is het lunchprogramma op ZFM, de lokale omroep van Zandvoort. En het is een vast programma tussen 12 en 2 uur middags. Helaas, mijn vaste sidekick Imka Drommel is nog steeds ziek. En onze, <laughs> onze vervanger <laughs> heeft zij ook vanmorgen ziek gemeld. Dus u zullen twee uur helemaal alleen met mij moeten doen. Maar we gaan daar een paar lekkere uren van maken. We hebben natuurlijk de vaste items. Het liedje van de Sidekick, Artiest in het Licht. En het weer voor het komend weekend. En ja, lekkere muziek zoals ik net al zei. Ja, en dat is nog niet alles, want we hebben ook nog nieuws uit onze badplaats en de directe omgeving. We hebben dus een heel vol programma. ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9 of ook kanaal 40. En kijken en luisteren kan ook via internet www.zfm-live.nl Mijn naam is Hans Wassenaar. Ik wens u heel veel luisterplezier. En ik start vandaag met een heerlijke plaat van Queen. En dat is Too Much Love, We Kill You. Too Much Love Will Kill You. Allereerst onze twee zieken natuurlijk heel veel beterschap. En ik hoop dat jullie er gauw weer zijn. Maar ik heb een, eh, een mededeling voor onze treinreizigers. Het treinverkeer op het traject Amsterdam Centraal Haarlem... ligt de hele ochtend al sinds 11 uur plat. Door een defecte spoorbrug kunnen er geen treinen rijden. Dat meldt de NS op haar website. Dus reizigers, pak op. En de verwachting is dat het probleem rond 12.30 uur 30 is opgelost. Dus dat hoop ik. Ga maar snel. Dus eh, treinreizigers, hou er rekening mee. Amsterdam Centraal, Haarlem ligt er helemaal uit. En wij gaan door met een heerlijke ouwe. Bill Haley and his comets. Rock around the clock. One, two, One, two three o'clock, four o'clock, rock.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 En dat is 16 januari, de derde donderdag live. Met Mike Janmaar. Als de brandweer Wapen van Zandvoort, aanvang om 8 uur. En de 19e, ja, klasseconcert, openingsconcert met het Heemsteeds Philharmonic Orkest. Protestantse kerk, aanvang om 3 uur s middags.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 Ja, die waren geïntroduceerd toen de tijd. Weet u dat nog? Ja, de beste zangers van Nederland was dat. En het was een heerlijk plaatje. Lekker rustig. En lekker, ja, meezwingen met z'n allen. Ja, en we hadden het toch over de trein. Dus we gaan even door met de trein. Op dit moment is men druk aan het werk. Eh, aan het station Zandvoort. Het station in Zandvoort gaat flink op de schop. Vanwege de verwachte drukken rondom de Formule 1 Grand Prix moest het station worden verbouwd. Daarom worden aan beide kanten van het spoor extra perrons gebouwd... om de doorstroming van de reizigers te bevorderen. Bij spoor 2 is men druk bezig om het spoor te realiseren. Ja, en ik ga door met, ja, zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens.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 Ja, zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. Green, green grass of home. Ja, thuis is alles groener, hè? We gaan door met een iets moderner. Julie Dorton, Better Now. feel you breathing down my neck when I want space.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 All the time we're spending is a waste. One more, anymore. Giving me the wrong attention. For once, I need you to listen. I'm not your object of affection. No more. see me cry. You'll be waiting your whole life. I'm not gonna change my mind. Not this time, not this time. Oh, if you wait. 24 uur per dag. Dit is ZFM. Ja, morgen is het weer zover. kan u weer van 12 tot half 2... kan u weer eten bij de eetclub. En dat is een mogelijkheid om gezamenlijk de warme maaltijd te gebruiken. Naast lekker eten staat de gezelligheid centraal. Iedereen die geen zin heeft, ja, wie wel... of niet in staat is om te koken... of die het gezellig vindt om samen te eten... is van harte welkom. De maaltijd wordt uitgeserveerd door vrijwilligers van Pluspunt onder begeleiding van een beroepskracht. De kosten voor het driegangenmenu bedragen slechts 8 euro per maaltijd. U heeft keuze uit A of B menu, dus u kan nog kiezen ook. En menu C is een vegetarisch menu. Voor reserveringen kunt u bellen met pluspunt, telefoonnummer 5740330. Ik herhaal 5740330. En graag uiterlijk de maandag voor 11 uur bellen als u dinsdag wil komen. Of woensdag bellen als u donderdag wil komen. Ja, één keer per maand wordt er dan op donderdag door vrijwilligers zelf een heerlijke maaltijd bereikt. De overige maaltijden worden geleverd door slagerij Marcel Hornemans. Pluspunt Zandvoort, Vlemingstraat 55 en dat is in, eh, in Zandvoort uiteraard. Ja, en u kan ook eh, via eh, e-mail info at Ja, ik ga door met UB40, Don't Break My Heart. Break My Heart, be 40 eh, gevraagd, dat zijn anekdotes voor de vroegere eh, Zandvoortse Grand Prix. En de, eh, de Dutch Grand Prix op 3 mei, en dat nadert dan natuurlijk in een rap tempo... in samenwerking met de website autosport.nl van plaatsgenoot Gerry Hoekstra... willen wij, en wij dat is de Zandvoortse krant... als voorafje gaan terugblikken op leuke en andere ervaringen... van de bezoekers aan de Nederlandse Grand Prix. Sta jij bijvoorbeeld samen met Nelson Piquet eh, op de foto? Stond er een Formule 1 bolide in jullie garage? In de straat? Hebben jullie eh, teamleden bij jullie thuis in de tuin gekampeerd? Of heb je andere bijzondere verhalen? En stuur dan een e-mail naar info.autosport.nl met de contactgegevens en telefoonnummer. En dan nemen hun contact met je op.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 Dat is vogelenpoep, zei hij dan. Ja, die vond het vast niet mooi. <laughs> dus we gaan door met de Dire steeds. Walk on Life. was Zandvoortse reddingsbrigade is op zoek naar een nieuwe voorzitter. Omdat de huidige voorzitter, Ruud Willigers, te kennen heeft gegeven dat hij niet voor een nieuwe termijn gaat. De nieuwe voorzitter zal volgens de Zandvoortse reddingsbrigade de vereniging gaan leiden naar het jubileumjaar 2022... waarin de Zandvoortse reddingsbrigade dan haar 100-jarige bestaan gaat vieren. Binnen het bestuur van de vereniging is de voorzitter verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het bestuur en daarmee de vereniging. De voorzitter leidt de vergaderingen en regelt onder meer de behandeling van de ontwerp, onderwerpen... en de voorstellen en de andere besprekingen die aan de orde zijn. Het bestuurstermijn is drie jaar. Na deze termijn kan de voorzitter worden herkozen. Het betreft een vrijwillige, een onbezorgde functie... met een belasting van circa 16 uur per maand. De Zandvoortse Reddingbrigade heeft een goed profiel opgesteld... waarin meer is te lezen over de rol van de brigade en wat de vereniging zoekt... De schets is te vinden op het in het document van de Zandvoortse Reddingbrigade. Wie interesse heeft, kan het uiterlijk 17 januari, dus dat is al heel snel... laten weten via werving@zrb.info. Wie iemand kent in zijn of haar omgeving die geschikt is... mag hem of haar dan op het profiel van ZRB wijzen. Ja, dat is altijd leuk. En, eh, dus ze zoeken een nieuwe voorzitter bij de reddingsbrigade. Ja, we gaan luisteren naar Bruce Springsteen, My Hometown. Als artiest in het licht, zoek ik meestal iemand die jarig is. Ja, en wie is dat dan jarig? Op 15 januari. Nou, onder andere, maar die is helaas overleden... dat was Martin Luther King. En eh, die is overleden in 1968. Hij zou vandaag 91 jaar zijn geworden. En dan hebben we ook nog een hele belangrijke schaker... Hans Beum. Maar Hans Beum leeft gelukkig nog. En hij is expert in de eindspelstudies. En Hans is geboren op, in 1950. En hij is dus vandaag 69 jaar geworden. En dan hebben we ook nog nou ja, eentje uit, uit Volendam. En die is geboren in 1975 en het is Jan Dulles. En dan denkt hij, ja, wie is nou Jan Dulles? En dat hij, hij is vandaag in ieder geval 44 jaar geworden. In 2002 richtte zanger Jan Dulles en gitariste Kwakman en De Witte... een band om eh, onder de naam De 3J's. Dat is duidelijk nu. De naam van de band is gebaseerd op de voornamen van de leden. De drie kennen elkaar sinds 1996 en vanaf 2002 traden zij lokaal op onder de naam De 3J's. De Witte was op dat moment al 25 jaar actief als muzikant. Ook was hij te vinden in de theaters als gitarist. Dulles leende zijn stem regelmatig aan Jan Akkerman bij liveoptredens... en vertolkte de rol van Judas in een lokale uitvoering van de musical Jesus Christ Superstar... Deze uitvoering kwam in bepaalde oplages op de markt. Naast de 3D's hadden Dullens en Kwakman nog een zijproject genaamd Bluebus. Ik heb uitgekozen Watermensen van de 3D's. Daar gaan we nu naar luisteren. En Jan Dullens van harte gefeliciteerd. Onze ogen konden kijken sinds het licht ons land bescheen. Maar na het breken van de dijken ging men denken naar ik mee. Zolang golven overheersen, bars van droogte en van tij. Zo kan ik niet overleven in gewone zekerheid. Laat het water mij maar dreigen, laat het me grijpen naar de keel. Alleen voor ons, wij watermensen, wordt het water nooit te veel. En als het water ons zal krijgen, heeft het lang genoeg geduurd. Dan worden wij, die watermensen, naar een hoger plan gestuurd. de zilvergrijze aderen leef ik in mijn waterland. Ik kan strijden, ik kan varen en zet de zeeën naar mijn hand. Onbedwingbaar is de woede en het vloeibare geweld. Je zal vechten, je zal bloeden Zandvoorten zijn ook eigenlijk een beetje watermensen natuurlijk. Hè? Door de zee en zo. Dus dat was een mooi liedje. Ja, zeker heel mooi. Wij gaan door met The Golden Earrings. Please go. a liar to me. You know I will die if I should see it. You make a lot to me. No matter who it be. Listen, baby, you can imagine what happens to me now. You said you want me free like other people, so it's be before. And so if you won't love me, don't stand in place while I love stand. I ask you, I ask you now, please go. Before tears come from my got none of love What's the lie to me. You know de Golden Earrings. Please go. Ga alsjeblieft niet weg. En Pink die zegt, ik geloof er helemaal niks van. Ik geloof je niet. I don't believe you. so it's gotta be right, right. No. Stuur eruit inderdaad met Pink. I don't believe you. Ik hoop er straks weer terug te zien. Naar de boodschappen en de reclame. Tot straks.